van 8 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Turkse autoriteiten weten toch niet of de zelfmoordaanslag in Gaziantep zaterdag gepleegd is door een kind. President Erdogan zei gisteren dat een kind van een jaar of 13 verantwoordelijk was voor het bloedbad, maar daar komen de autoriteiten nu van terug. De Turkse premier Yildirim zei vandaag dat de veiligheidsdiensten nog steeds proberen te achterhalen wie er achter de aanslag zit. Volgens hem hebben de autoriteiten nog geen aanwijzing over de dader gevonden en is het dus niet duidelijk of het om een kind of een volwassene gaat. Het dodental van de aanslag in Gaziantep is opgelopen tot 54. Verdachte motorclubs komen steeds vaker bijeen in huiskamers van leden. Dat zegt burgemeester Henk-Jan Meijer van Zwolle... en voorzitter van het landelijk burgemeestersoverleg tegen NRC Handelsblad. De afgelopen twee jaar zijn door de aanpak van motorclubs... 43 clubhuizen gesloten of is de aanvraag tot een vestiging geblokkeerd... Motorclub Satudara zegt dat ze wel moeten uitwijken naar huiskamers... omdat het ze moeilijk wordt gemaakt om elders af te spreken. Ten zuiden van Brussel heeft een vrouw drie mensen neergestoken. De vrouw zou kampen met psychische problemen... en kreeg in een busruzie met twee andere passagiers. Ze stak de twee neer en maakte buiten de bus een derde slachtoffer. De politie schoot de vrouw daarna neer. De vier liggen in het ziekenhuis. Ze zouden buiten levensgevaar zijn. Mannen die jaren geleden anoniem sperma hebben afgegeven... worden opgeroepen om zich alsnog te melden. Die oproep komt van het FIOM, een instantie die helpt bij afstammingsvragen. Er zijn in Nederland zo'n 40.000 mensen die niet weten wie hun vader is... omdat ze tussen 1948 en 2004 verwekt zijn via een anonieme zaaddonor. De enige manier om erachter te komen wie de donorvader is, is via DNA-matching. Het weer vanuit het zuiden klaart het geleidelijk op. In het noorden wordt het pas later droog.